Het is vandaag 10 mei 2012 en dit is aflevering 108 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij Donderslag. We zijn weer begonnen aan een nieuwe daverende donderdag hier bij Radio 501 en dat is inmiddels ook weer aflevering 108. Vandaag zijn we tot spookuur bij jullie en eh, ik ben er zoals gewoonlijk van thee tot bier. Tot bier heb ik weer veel muziek en de vaste rubrieken komen ook weer langs. Ik ga zo even bellen met Rob Ricard, dus ongeveer 10 eh, minuutjes over 2. En dan gaan we eens kijken of hij een tipje van de sluier heeft of ik dat bij hem kan lospeuteren. En dan heb ik het natuurlijk over zijn plaatkeuze straks om half bier. Achtergrondinformatie over mijn programma kun je vinden op mijn weblog rvd maar blijf intussen wel lekker luisteren, want ik ga nu starten met muziek. Bonnie Raitt heeft deze maand haar nieuwe cd uitgebracht en die heet Slipstream. Op deze cd staat Right Down the Line en die is geschreven door Jerry Rafferty uit Schotland. En eh, Jerry Rafferty is bekend geworden van Steelers Wheel en hij is natuurlijk bekend van Baker Street. Helaas is Jerry Rafferty niet meer onder ons. Eh, Bonnie Raitt heeft het nummer opnieuw van de plank getrokken en opgenomen op haar nieuwe album Slipstream. Fasten your seatbelts, Here is Right Down the Line. haar nieuwe album Slipstream. En eh, dat is een prachtig mooi album wat net uit is, net de markt. Er staan hele mooie nummers op. En van eh, dat album komt ook de donderdisc. Zij levert eh, vandaag de donderdisc tot 12 uur uh, vannacht. En die kun je straks in het tweede uur horen als de derde plaat. Bare, Bare Naked Ladies, zo heet die groep. I can, I will, I do. shouldn't be the way things end. But then, a break is just around the bend. And when you tell me as I leave, you're scared you never see my face again. Well, I'm not sure it's the truth. You don't think I can love you. You don't think I can love you. You don't think I can love you. But I can and tune. You write original letters every night. Alright, I skim them just to be polite. I fight embarrassment and shame. The mention of your name makes me turn white, but guilt still makes me refrain. You don't think I can It's just is over eh, twee, tien over twee meestal. Hè. Dan bel ik even met Rob Kaar en die zit aan de andere kant van de telefoon. En die heeft mogelijk, ja mogelijk, ik weet niet zeker, een tipje van de sluier voor de platenkeuze straks. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik heb het al aangekondigd hè. Ik bel voor een tipje van de sluier. Ja, dat kan. Heb jij een tipje? Dat kan ik wel even geven. Ik heb een, eh, een hint van de sluier. Eh, een hint van de sluier. Ik ga zo een nummer draaien. Ja van een rockband uit Gouda. Een rockband uit Gouda? Dat zegt me helemaal niks, joh. Een rockband. Kom erop. En ze bestaan al sinds 1997. Dat is al 15 jaar. Ja, dat kun jij rekenen. Ja. En ze zijn begonnen in een voormalige munitiebunker te oefenen. Ja, en wat was daar... zeg ik niet. En wat was daar het voordeel van dan? ze nou, keihard nou, konden spelen of zo? Juist, precies, dat bedoel ik maar. Oh, het is harde muziek? Rock, hè. Oh, rock, ja, je hebt heel veel eh, soorten rock, hè. Hard rock, metal hard rock. Nee, valt wel mee. Ehm, ik, uh, ik zeg, eh, tot straks. Ga maar een plaatje voor me draaien. Ja, ik, ik heb me luisteren. Ik ben van de week, van dit weekend, ben ik in Tilburg geweest. Oh. Ja, ik, eh, ik had daar het nodige te doen in Tilburg. En daar ontmoette ik toevallig ook eh, iemand. En dat bleek de vader te zijn van Claudie Wolf. Oh. Cla Claudie Wolfs. En Claudie Wolfs is een beginnend singer-songwriter. En eh, die maakt hele mooie muziek. Want hij liet muziek horen. En ze had studio-opnametijd ingekocht. En in eigen beheer iets opgenomen. En toen kreeg ik dus, toen ik vertelde dat ik van Radio 5 alleen was, kreeg ik dus een cd'tje mee. Eh, met drie tracks van haar die zij in de studio heeft opgenomen. En dan laat ik je er eentje van horen vanmiddag, nou, nu. Ik ben eh, benieuwd, ik heb er nog nooit van gehoord. Het nummer dat heet Character en onthoud de naam Claudie Wolfs. Ik zie je straks. Hoi. Cutters, uh, eh, Salgado, Who's Loving Who. Curtis Salgado. Nee, Salgado. Ik zeg het steeds verkeerd. Het is Curtis Salgado. Who's Loving Who heette het nummer. Onthoud die naam dus. Curtis Salgado. Ik ga ook mijn best doen. De Eagles hoor je nu. Prachtig mooi nummer. Een tijdje terug alweer. Maar het blijft eh, gewoon door de tijd heen een eindeloos nummer. Eh, de tans destijds kan het doorstaan, zeggen ze dan zo mooi. Dit is One of These Nights. luistert naar de Radio 5 Lijn Daverende Donderdag. Die duurt tot 12 eh, uur. Wij noemen dat altijd spookuur. 12 uur vannacht. En daar zijn nog heel veel mooie programma's te beluisteren. Maar eerst mijn programma nog Donderslag. Dat duurt tot 6, 1600 eh, uur. En dan zeg ik altijd bieruur. Omdat ik dat nou gewoon leuk vind. Ik ben er van thee tot bier iedere donderdagmiddag. Rachel uh, Sage, Abby Would You Wait. Dat is van 12. 2012. De nieuwe velgen zitten eronder. Het was al met al weer een hele belevenis. Ik kwam dus vanochtend binnen, loop naar de werkplaats Balies, je weet nog wel 1, 2, 3 en vraag me af waar ik me moet melden. Boven Balies 2 en 3 hangt een bord met express service, dus dat is de eerste hulp van dit autoziekenhuis. Boven balie 1 hangt een bord met de tekst receptie werkplaats, dus ik gok dat dat mijn balie is. Ik ga zitten. De man achter de balie is een andere dan de vorige keer, maar ook hij doet me aan mijn huisarts denken. Ik krijg een hand. Vervolgens vraagt hij of ik op het scherm heb gekeken. Welk scherm vraag ik me af? Hij wijst naar de ruimte achter me. Aan het plafond hangt een enorme flatscreen tv. Ik sta op om te kijken wat er op te zien is. Er staan namen op, kentekens en tijden. Ik sta er ook tussen. Verriet, kenteken 9 uur, Bali 1. Ik had dus goed gegokt. Ik loop terug en zeg dat ik goed zit. De balieman vertelt trots dat het scherm nieuw is. De toegevoegde waarde ontgaat me compleet. Mijn auto wordt opgezocht en dezelfde vragen als de vorige keer worden gesteld. Of ik dit en of ik dat. Echt net een ziekenhuis. De man heeft indrukwekkende papieren voor zich liggen, waar hij met een markeerstift misschien nog wel indrukwekkendere strepen op zet. Wat is dit toch een modern garagebedrijf, moet ik denken, denk ik. Dan pakt hij een blok, schrijft mijn kenteken op het bovenste blaadje, scheurt het af en geeft het aan mij. Dit moet ik meenemen als ik de auto op kom halen, anders krijgt u hem niet mee. Ja, ja, dat zullen we dan nog wel eens zien, mafkees. Die supermoderne, goed geoliede organisatie die mijn garagebedrijf poogt te zijn, devalueert zich met dit briefje tot fietsenmaker op de hoek. Wat een armoede. Ik krijg een sms'je als de auto klaar is. Dat is gelukkig wel weer redelijk modern. Vijf minuten later gaat de telefoon. De balie meneer meldt persoonlijk dat mijn auto opgehaald kan worden. Ik zeg dat ik de sms al gezien had. Hij zegt dat ze voor de zekerheid ook altijd even bellen. Ik voel me ineens 80 plus. De auto staat op me te wachten. De velgen zijn prachtig. De banden zitten onder het glijmiddel waarmee ze opgelegd zijn. De auto is net zo goor als ik hem vanochtend heb achtergelaten. Dat had ik anders verwacht. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Ik heb weer muziek gevonden dat je niet zo vaak hoort op de radio hier in Nederland. Tyron Watkins met Living in the Bubble. Tandenslag met Rogier van I'm living in the bubble. oh, oh, oh. There's nothing I can do. Oh, oh, oh, oh, I always get in trouble. There's no way out when I'm with you. I wouldn't listen when they said you're only messing with my head. Always thought that I'm okay with you said you don't like to move too fast Much prefer for things to last But I was ready to belong with you But now my head's full of doubts I need to get out But it's hard to just walk away Oh, oh, oh, oh I'm living in a bubble Oh, oh, oh, oh there's nothing I can do. Oh, oh, oh, oh, I always get in trouble. There's no way out when I'm with you. So many things that I enjoyed, but some I just could not avoid. It was a roller coaster ride with you. I won't forget the way you smile. Maybe in a little while, I'll be okay, cause I'll be over you. But now, my head's full of doubts. I need to get out, but it's hard to just walk away. Oh, oh living in a bubble. Oh, oh, oh, oh, there's nothing I can do. Oh, oh, oh, oh, I always get in trouble. There's no Searchers uit de jaren 60. De Searchers, afkomstig uit eh, Engeland, maakte hele grote hits in de jaren 60. Ruben en de Frisbees. Het nummer heet Better Off. Before you begin, taking your heart out till the end. When nobody seems to know you're alive. to fade away. Go and find yourself in a world to be the same. We'll call it another, call it a day. Make up your mind and turn the other way. You never be better off. That's what you say. falling apart again. No one is counting you in. Said no Je kent ze wel, John, Paul, George en Ringo. Oftewel de Beatles, zo zijn zij genoemd. En zij speelden vandaag voor jullie What Goes On, gezongen door Ringo Starr, afkomstig van Rubber Soul uit 1965. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. Oh de groep heet Someday. En het nummer is getiteld Learning to Love. I'm feeling alive, I'm leaving the ground. With every touch, you're spinning me around, spinning me around. And I don't wanna lose whatever this is. tonight. I can't believe it. I'm learning to love. even lekker hard in. Lekker rocken met Rod Stewart. Ook weer van eh, flink wat jaren geleden, maar nog steeds even mooi. Ja, ik draai alleen maar mooie muziek. Dat kan niet anders. Je luistert naar Radio 5 Leen, de Daverende Donderdag. En dit programma heet Donderslag en mijn naam is Rogier van Niesveld. Ik ben er tot 4 uur bij jullie met lekkere muziek. Uh, Hot Legs heet dit nummer. Het is van een tijdje geleden. Rod Stewart eh, die zingt nog steeds. Hij heeft pas weer een nieuwe cd gemaakt, maar die klinkt heel anders dan deze. Hot Legs. Hot Legs van eh, Rod Stewart. Misschien schreef hij dit nummer wel op de Nationale Rockjesdag in het voorjaar van 2012. Nee, dat kan niet, want het is veel ouder. Dit is al uit de jaren 70. Crazy Days van Chris Berry. Dat is wel goed nieuw en dat komt van haar nieuwe album. En het album is in 2012 uitgekomen. Het is net vers van de pers. Dus ga naar de winkel, koop Grace, uh, Chris Berry's nieuwste Crazy album. Days over here. Crazy days over it cause I'm here week is tot vrijdagavond 9 uur What If van de groep Lights Out. Morgenavond, zoals op iedere vrijdagavond, kiest Arwin Tammega in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een nieuwe, een gloednieuwe plaat voor je hoofd. En dat doet hij dan weer om een uurtje of negen. On The Rocks eh, kun je op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501.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 Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Camagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk eens op kamagraverkoop.nl Want de liefde is het mooiste wat er is.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Brandon zit in een rolstoel. In speeltuin Haarlerhofje kan hij gewoon zorgeloos spelen met andere kinderen, want de speeltoestellen zijn aangepast. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project en daarmee is het ook een beetje onze speeltuin. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Radio Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. If you can't get satisfied, I will get you high tonight. Cause we're in this thing together, don't you know? Hey girl, I know there's been something going on your eyes. There are reasons that you like to come on strong. I just saw you walking by with him. Just good friends, I know that you will never lie. I'm feeling something's going on, but tonight I'll make it alright. Feel alright if you can't get satisfied. I will get you high tonight, cause we're in. But there's reasons still to make you coming Cause we're in this thing together Don't you know There's a feeling you must show I will never take it slow Cause we're in this thing together Don't you know You got me feeling all satisfied I will get you high tonight Het eerste uur van deze donderslag nummer 108 hebben we alweer achter ons gelaten. Ja, zo snel gaat het allemaal. Eh, ik ben er nog tot 4 uur en ik heb nog van alles. Eh, de donderdisk eh, die komt straks langs. En even kijken, Rob de Kaart is er natuurlijk zo meteen met zijn plaatkeuze. Dat is om half bier. Vandaag ook weer een nieuw recept voor een heerlijke avondmaaltijd. En een nieuwe donderslag muziekagenda. Maar het gaat in dit uur ook om de muziek. Ik startte met Feel Alright van Koos Kamerling. En als tweede plaat heb ik voor jullie van de singer-songwriter uh, Claudie Wolfs... Eh, het wonderschone No One Is Perfect. En de naam zal straks als ze eh, internationaal doorbreekt wel uitgesproken worden als Claudie Wolfs. No One Is Perfect. 1. Daverende donderdag. Donderdisc is vandaag tot middernacht Used to Rule the World van de gloednieuwe cd van Bonnie Raitt. De donderdisc. Dr. Feargood, sleeping on a concrete bench. Can I get a witness? Miss South Carolina, 1975. somebody stole your crown. You were sleeping in your happy home. When you woke up, baby, your life had come and gone. Now you're mystified, standing with the rest of us who used to rule the world. Brother Lovejoy, wrapping up a blue streak. Can I get a witness? A Miss Hurricane can't keep your hands still long enough to count your change. You were wrapped up in your daily grind. The cost of living, it didn't even cross your mind. Now you're mystified, standing with the rest of us. afkomstig van het nieuwe album van Bonnie Raitt. We gaan even op je raam kloppen. I'm gonna knock on your door, on your window. Eddie Hodges uit 1961. I'm gonna knock の tiener had nog niet eens de baard in zijn keel. In 2011 komt het nieuwe album van Tim Akkerman en van dit album de single version Non-Zero. and gold Precious moments, and all of us know that we're soon getting older, and they won't ever come again. They're squares and there's triangles, and they can hurt you. There's edges and star spangled propaganda, twisting everything round the bend. pages turn white and black. When it's been red, there's no turning back. And all we think we've ever learned is all. Such beautiful words, but so unrewarding and we don't even know this is. Put all of the value on education, filling them up with the same information, but let me do it how I do it. There's no turning back and all we think you've ever learned is all al dat geweld uit uh, 2012, 2011 ook wat ouds te draaien. Nou, hier komt hij, de Hollies. Stop, stop, stop. See the girl with symbols on her fingers entering through the door. Ruby glistening from her navel, shimmering around the floor. Bells of beat go ting-a-ling-a-linging, going through my head. Sweat is falling just like a teardrop's running from her head. she dancing, going through the movement, swaying to and fro. Body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago. Blood is rushing, temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me, I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I have to leave. Now she's moving all around the tables, luring all inside. But I know that she cannot see me hidden by the light. Closer, closer, she's getting nearer, soon she'll be in reach. As I enter into a spotlight, she stands lost for speech. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. Stop politicsing or I have to leave. Now the people are staring, don't know what to think. And we struggle, knocking over tables, spilling all the drinks. Can't they understand that I want her happens every week? destination, it's a creation I desire. With my back against the Tones uit Engeland. Een Save Your Best Bits. Ja, ik vond het een beetje erg hard geproduceerd. Het kwam een beetje hard binnen. Ja, dat heb je meestal met nieuwere muziek van tegenwoordig. De Danny Warhols, eh, die zijn ooit bekend geworden door de Vodafone reclame hier in Nederland met het nummer Bohemian Like You. Van het album 13 Tales from, nou ja, waar het ook allemaal vandaan komt. Eh, dit zijn de Dandy Warhols. I'll have them cook you something that you really love Cause like you Stones in het nummer heet Claudine. Claudine's back in jail again. Claudine's back in jail again. Claudine's back in jail again. Claudine. Claudine's back in jail again. Claudine's back in jail again. She only does it at weekends, Claudine. Everybody knows for sure that he ain't talk about it anymore. Is it Claudine? There was blood in the shadow and blood in the snow. She washed her hands of the whole damn show. Claudine. She shot him once right through the head. She shot him twice right through the chest. Judge Rude it was an accident, Claudine this will happen. Let's these back in jail. Het is half vier geworden. Nou, we zijn nog een half uurtje bij jullie. En dat doen we ook onder andere met Rob Ricard aan de telefoon voor zijn fabuleuze platenkeuze. En daar heeft hij al een tipje over gegeven. Uh, eh, had het iets over Gouda en de bunker. Ik ben er nog niet uit, maar hij gaat het nu allemaal verklappen. Wederom... Ja, nog maar een half uur. Ja, nog maar een half uurtje, dan eh, is mijn programma afgelopen, Oh, ik wou de hele LP draaien. Dat gaat dus niet lukken. Dat gaat niet lukken, nee. Nee dan maar één nummer. Dat eh, lijkt me een goed plan. Kan dat wel? Sorry? Kan dat wel, één nummer? Eén nummer, dat kan wel, als het maar niet eh, een half uur duurt. Nou, mooi. Nou ja, het was eh, duidelijk natuurlijk, hè. Want als je dus een munitiebunker vertaalt... Ja. Dan is het MO Cave. Nou, en dat is het dus. Het is natuurlijk MO Cave. Dus het was wel heel erg makkelijk dit keer. Oh, vind je? Ja, MO Cave uit Gouda. Nou, ik heb er nooit van gehoord, van die band. Ja. Dus ik laat, ik laat mij ook verrassen vanmiddag. Wat? is, eh, nee, maar dat, is, dat komt omdat het... Uh, ja, eigenlijk komt het omdat een collega van mij erin meespeelt. Maar... Eh, oh. Die heeft, er niks met, die, heeft er niks met Anne te maken gehad, hè? Nee, nee, nee. Dat is een andere muzikale collega. Oh. Nee, want nee, deze band bestaat al 15 jaar. En ze hebben net weer een nieuw album uitgebracht. Ja, hoeveelste album is dat? Eh, uit mijn hoofd de derde, dacht ik. Het derde alweer. En dan heb ik er nog nooit iets over gehoord. Ja, dat zal wel aan mij liggen hoor, maar... Uh... Ze hebben een website, www.mocave.nl. Ja. Dan kan je alles vinden over ze. En MO, hoe schrijf je dat voor de luisteraars ah, even? A, Marinus, Marinus, Otto en dan eh, C van Cognac. Ja. En dan weer de A van Anton en dan de V van Veronica en de E van... Eduard. Eduard. Ja, Oké, dan kunnen de luisteraars er even gaan kijken. De, hoe heet het, de, het nummer wat je hebt uitgezocht, dat is dus van een nieuwste eh, cd. Is die nieuwe cd ook al op de markt? Of moet die, nog, of moet die nog verschijnen? Nou, eigenlijk hè, is het een LP. Hoezo een LP? Is het op vinyl? Het is eh, op eh, hoge kwaliteit vinyl, zware vinyl. Oh. En je krijgt het cd'tje erbij gewoon binnen ons. Is het van eh, Forbo, dat zware vinyl? Forbo? Ja. Ja, toch altijd nee, nee, dat Nee, dat is ander vinyl. Oh, dat is vinyl. Dit is zwart vinyl, met groeven. Ja. Groeven op nou, zwart keer, eh, vinyl. via de website eh, kan je dat allemaal achterhalen. En ik heb een, wel een mooi nummer uitgekozen. Nou, ga dat even lekker aankondigen voor de luisteraars. En voor mij, en voor mij natuurlijk. Ja, dat gaat over de clichés van het leven. En het heet, eh, dat nummer dat heet Enough is Enough. Oké, nou, dan, eh, ja, dat was hem? Ja, dat, eh, nee, dat, hij moet nog komen, toch? Ja, dan ga ik hem nu starten. Ja, oké, precies. Dus... dan zal ik hem even aankondigen dan? Ja, doe het even. Oh, nou, luisteraars, is het nu tijd voor de uh, Goudse rockband Emo met het nummer Enough is Enough van de LP Stronger Stuff uit 2012. Oké, zie je volgende week. the song remains the same. We blend, we tend, we grow. We harvest whether rain or snow. We're keepers of the land. Our crops we will defend, and we plant our seeds of love, insatiable for love, yeah. life's insane, illusionary truth. But tell me what we've got to prove. It's not that hard to see. We gotta let it be. It will never be enough if the answer isn't love. In barren waste the ground just to last another round. While the reaper's always near, we play to hide our sin. Yeah, yeah, yeah. It's always the same. Enough is enough. I'm sick of these games. Enough is enough love is I guess we have to learn the hard it's too late to break our slave chains just to last another round While the reapers always need wat mooie muziek wordt er toch gemaakt in Nederland. Eh, mooie platenkeuze ook van Rob Ricard vanmiddag hier in Donderslag. Dit was Emmo Cave met Enough is Enough. En die oefenen in een bunker, in een ammunitiebunker in Gouda. Vandaar ook de naam Emmo Cave. Dat is een Engelse vertaling van de ammunitiebunker. The song remains the same. Prachtig. Uh, John Mayer van zijn nieuwe album, wat uh, weer klaar ligt voor de verkoop. Dit is Shadow Days. Did you know that you could be wrong and swear you're right? Some people been known to do it all their life.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 vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> Vandaag maken we zalmrijst, een hoofdgerecht voor vier personen met een bereidingstijd van ongeveer 30 minuten. En het recept hiervoor is ingestuurd door Jan Bakker uit Haarlem. De volgende ingrediënten hebben we hiervoor nodig. 4 eieren, 30 gram boter, 2 kopjes basmati rijst, drie pakjes gerookte zalmfilet van 100 gram elk en die in stukjes gesneden. 1 pakje schenkbare crème fraîche van 200 milliliter. 1 zakje bosui, daarin zitten drie stuks en die dan in ringetjes gesneden. 1 bakje verse dille van 15 gram en deze ook fijn gesneden. Dit gaan we als volgt bereiden. Kook eerst de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Als de rijst klaar is, laat het dan afkoelen. Kook de eieren 7 minuten en laat deze daarna afkoelen. Verhit de boter of margarine in een wok of braadpan en doe de rijst in de pan en bak 2 minuten. Pel de eieren en snijd die in stukjes. Voeg dan de stukjes ei, de zalm en de crème fraîche aan de rijst toe. Laat dit op laag vuur warm worden. Meng dan de bosui en de dille erdoor en warm even door. Breng alles op smaak met peper en zout. Serveer dit dan met komkommersalade. Ik bedank Jan Bakker voor het insturen van dit recept.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 Dit is Radio 501. Is Radio 501. Als je nu de keuken ingaat om deze maaltijd te gaan bereiden, kun je lekker even blijven luisteren naar de Selector met On My Radio. He loved the beach. ook weer een gloednieuwe donderslag muziekagenda. Eh, pak pen en papier erbij en eventueel even meeschrijven als je iets interessants vindt. Op 15 en 16 juni kun je naar het festival Groeten uit Grollo. Meer informatie kun je vinden op www.groetenuitgrollo.nl Op woensdag 16 mei speelt de André Valkering Boogie Band in Zin in Eten en Drinken in Alkmaar. Op 23 mei treedt Billy Bragg op in Paradiso Amsterdam. In de voorprogramma speelt Annie's Mitchell. En aanvang is half negen en de zaal is open om half acht. Op vrijdag 29 juni komt Eric Burden en The Animals naar Amsterdam en geven zij een concert in Paradiso Amsterdam. Aanvang half acht en de zaal is open om zeven uur. Meer informatie over de concerten bij Paradiso kun je vinden op www.paradiso.nl. Op donderdag 14 juni 2012 treedt Lou Reed op in de Heineken Music Hall in Amsterdam. De kaartverkoop is al op 3 februari gestart, dus je moet er snel bij zijn als er nog tenminste kaarten beschikbaar zijn. Slash, wel bekend van Guns N' Roses, speelt op 10 juni een concert in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Morgenavond 11 mei kun je naar een optreden van de Booboo Davis Band in Woodstock in Brunsum. Op 11 mei speelt Saint Louis Slim in Tapperij Harlekijn in Dordrecht. Op woensdag 16 mei is er een nieuwe Zwolse Rhythm and Blues Night met onder meer Flavium en Hans Lafayette Band. En dat is op het Grote Kerkplein in Zwolle. Op woensdag 16 mei speelt de Texaan Buddy Willington met zijn band in Gompelhof in het plaatsje Mol in België. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 10 mei 2012. Als je agendatips hebt voor de periode na 17 mei, stuur die dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu tijd voor de laatste plaat van donderslag. Omdat Buddy Whittington niet in Nederland zal optreden, ga ik van hem een plaat draaien. Medel van zijn album A Back Full of Blues. Donderslag met Rogier van Diesveld. donderslag op donderdag. Hey, helder hemel! Donderslag! Yeah! Rogier, bedankt! Rogier, bedankt! Yeah! opgelucht. Echt, opgelucht. Ja. Vandaag schuimt het bier weer uit de klok en dat betekent dat het bijna bieruur is. En een bieruur is donderslag afgelopen en dan moeten jullie het weer een week zonder mij doen. Maar vandaag zijn mijn collega's er nog tot spookuur. <laughs> Je kunt mij de hele week weer e-mailen en dat gaat heel makkelijk. Je tikt gewoon even een berichtje in en stuur het naar rogier.radio501.nl en dan komt het bij mij in de inbox. En dan zal ik dat lezen en eventueel reageren als dat moet. Komt allemaal goed. Informatie over donderslag dat kun je vinden op mijn weblog rvd501.weblog.nl Alle informatie over Radio 501 kun je ook deze week weer vinden op www.radio501.nl en op Facebook. En op Facebook ben ik ook te vinden met de naam RVD 51. en Radio 501 natuurlijk gewoon met Radio 501. Ook is het mogelijk om Radio 501 te sponsoren. En dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een programma. Of je adverteert via onze website wwwradio En als je interesse hebt, stuur dan een e-mail naar salesradio Iedereen weer bedankt voor zijn of haar bijdrage. En de luisteraars bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. Dat jullie het gezellig hebben gevonden. En ik heb in ieder geval wel genoten. Dus eh, ik hoop dat het voor jullie ook geldt. Ik eh, ben de volgende week weer bij jullie. Zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. En er nu een Hork Jantje. liep op 5 mei als potloodventer het dorpsplein op. Hij deed zijn regenjas open en riep keihard: Ha, heerlijk, bevrijdingsdag! Tot zover, tot volgende week. Hey Rogier, Shanna hier, dankjewel. Onderslag op donderdag bij heldere hemel. And in the ah, Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon en ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. Hey. Godverdomme, wat moeten de mensen wel denken?